Het Openbaar Ministerie vindt dat de mensen die een proces tegen Geert Wilders een schadevergoeding eisen, niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Het is niet vast te stellen of ze direct schade hebben geleden door de uitspraken van de PVV-leider, zei de officier van justitie voor de rechtbank in Amsterdam.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 Bayern München en de KNVB hebben een conflict over Mark van Bommel. De Duitse club wil dat de aanvoerder van Oranje direct terugkeert naar Duitsland. Van Bommel heeft last van zijn knie. Zondag trainde hij apart, maar gisteren deed hij weer mee met de groep. Volgens de KNVB is Van Bommel fit en kan die bij de selectie blijven. Bondscoach Van Marwijk wil de speler vanavond in het EQA-kwalificatieduel tegen Zweden opstellen. Voetbalbond en Bayern liggen al overhoop over Arjen Robben. Die liep in de aanloop naar het WK een blessure op, maar kon na behandeling door fysiotherapeut Dick van Toorn toch meedoen in Zuid-Afrika. Bij terugkomst in Duitsland raakte Robben weer geblesseerd. Bayern overweegt juridische stappen te nemen. Nieuw onderzoek naar de dood van het Limburgse jongetje Nicky Verstappen heeft geen DNA-match opgeleverd. De elfjarige jongen werd in 1998 vermoord tijdens een jeugdkamp op de Brunsumer Heide. De zaak werd nooit opgehelderd omdat er twee jaar geleden nieuwe DNA-sporen op de kleding van de vermoorde jongen werden ontdekt, besloot het OM tot een nieuw onderzoek. Meer dan 100 vrienden, familieleden en medewerkers van het jeugdkamp werden benaderd om vrijwillig DNA af te staan. Van hen hebben daar 80 meegewerkt, onder wie alle leiders van het kamp waar Nicky Verstappen werd vermoord. Verkeer op de A6 in Friesland wordt gehinderd doordat er een brug vastzit. De Scharresteinerbrug tussen Joure en Lemmer staat open en wil door een elektronische storing niet meer dicht. Rijkswaterstaat denkt dat het uren duurt voordat het probleem is verholpen. De A6 is tussen de Oosterzee en Knopend Joure dicht voor het verkeer en verkeer van Lelystad naar Emmeloord wordt omgeleid. Het weer, flinke periode met zon, alleen